NOS Nieuws van 2 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De zelfmoordenaar die een aanslag pleegde in de Duitse stad Ansbach... was bekend bij de inlichtingendiensten en de speciale afdelingen van de Duitse politie. Dat meldt een tv-station in Libië dat vaak goede informatie heeft over islamitische staat. De zelfmoordenaar was vluchteling uit Syrië en een aanhanger van IS... Eerder zat hij bij Al-Qaeda in Irak en hij ging naar Aleppo toen de burgeroorlog in Syrië uitbrak. Nadat hij daar gewond was geraakt zou hij naar Duitsland zijn vertrokken. In Ansbach was hij de enige dode, twaalf mensen raakten gewond. In het noorden van Syrië zijn 48 mensen om het leven gekomen door bomaanslagen. Een vrachtwagen vol explosieven ontplofte in de stad Kamlishli aan de grens met Turkije. Ergens anders in die stad ontplofte een motor waarin een bom was verstopt. De stad is grotendeels in handen van Koerdische milities. Islamitische staat heeft de aanslagen opgeëist. Een politieagent die eind mei een man doodschoot in een park in Schiedam... wordt daarvoor niet vervolgd. Volgens het OM heeft hij zich aan de regels gehouden. Hij schoot een man van 21 dood na een melding over een beroving waarbij was geschoten. De man zou tegen de agent hebben geroepen dat hij moest schieten. Waarschijnlijk had hij zelf de politie gebeld over die beroving... om zo zijn eigen dood uit te lokken. De man die in Japan 19 gehandicapten doodde heeft geen spijt. Dat heeft hij tegen de politie gezegd. De man van 21 drong maandag een instelling voor gehandicapten binnen... en stak bewoners in hun slaap dood. De dader heeft in de instelling gewerkt en gaf zichzelf aan na de steekpartij. In Emmeloord zijn vier auto's uitgebrand. Waarschijnlijk zijn ze aangestoken, want ze stonden niet naast elkaar geparkeerd. De politie onderzoekt de autobranden in Emmeloord en roept getuigen op zich te melden. Het weer dan nog. Vanuit het westen trekken buien over het land.